Zes uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Bij een aanval op een politiekazerne in Pakistan zijn ongeveer 50 doden en 100 gewonden gevallen. Zo'n vijf terroristen kwamen schietend het gebouw in de stad Quetta binnen. Ze hebben ook agenten in opleiding gegijzeld, maar hoeveel is niet bekend. Speciale eenheden van het Pakistanse leger hebben het gebouw omsingeld. Wie de aanvallers zijn, is nog niet bekend. Quetta ligt in een gebied waar verschillende strijdgroepen actief zijn, waaronder de Taliban. PvdA-leider Samson wil dat GroenLinks en de PvdA na de verkiezingen één fractie vormen. Samen kunnen de partijen in één klap de grootste worden, zegt hij. Samson wil alleen de fracties fuseren, niet de partijen. Hij reageert daarmee op een oproep van GroenLinks-leider Klaver. Die wil meer linkse samenwerking, maar hij voelt niets voor een gezamenlijke Kamerfractie. Syrische vluchtelingenkinderen worden ingezet in kledingfabrieken in Turkije, dat meldt de BBC, die onderzoek heeft gedaan. Verslaggevers zagen tijdens een undercoveractie dat tieners kleding maakten voor Marks Spencer en de online winkel Aces. De jongste werker was 15. Hij moest 12 uur per dag strijken. In de fabriek werken ook volwassen vluchtelingen. Ze verdienen ongeveer een euro per uur. Volgens de BBC zijn er ook misstanden in een fabriek in Turkije die broeken maakt voor Mango en Zara. De Verenigde Naties willen 200 miljoen dollar voor de slachtoffers van de cholera-uitbraak in Haiti, zes jaar geleden. Volgens de regering van het land is de ziekte overgebracht door VN-militairen uit Nepal. Die kwamen helpen na de verwoestende aardbeving van 2010 in Haiti. 800.000 mensen werden ziek en bijna 10.000 van hen bezweken aan de gevolgen van cholera. De helft van de 200 miljoen dollar moet direct gaan naar de familie van de slachtoffers.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 dispersed. Come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice. Truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year. Dance for life. 走。う。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 Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 negen. escaping away from the three you wanna be my lover. Mm, intense energy of a love so true, that mystic chemistry with I'm with you. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl All my Wait for them to ask you who you know.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 también me voy. Si me das sufrimiento que te hace llorar